Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft de betoger aangehouden die zaterdag tijdens de antiracisme betoging in Amsterdam een bedreigende leuze riep over Thierry Baudet. Het is een vrouw van 21 uit Nijmegen. De Amsterdamse politie zegt dat agenten de leus tijdens de demonstratie niet zelf hebben gehoord, maar dat ze in actie kwamen toen ze achteraf een filmpje ervan te zien kregen. Het Israëlische leger zegt dat het is begonnen met bombardementen op doelen in de Gazastrook. Het is een reactie op een raket die vanochtend vanuit Gaza werd afgeschoten... en die terechtkwam in het ten noorden van Tel Aviv. Zeven mensen raakten gewond. Volgens het Israëlische leger is Hamas verantwoordelijk voor de raketaanval. In elk geval morgen komt er geen nieuwe stemming in het lagerhuis over de brexit. Dat valt op te maken uit een verklaring van de Britse premier May... Ze zei dat ze niet genoeg steun heeft om haar brexit-deal met de EU voor een derde keer in stemming te brengen. Mogelijk wordt er later deze week wel gestemd over alternatieve scenario's om uit de EU te vertrekken. Op is op Voordeelshop heeft faillissement aangevraagd. Daardoor zijn bijna 1200 banen in gevaar. De drogisterijketen heeft ongeveer 150 winkels in het hele land en een webshop. Die blijven voorlopig open. Op en Op Voordeelshop verkoopt vooral huishoudelijke en verzorgingsproducten van A-merken tegen lagere prijzen. Een vliegtuig van Londen naar Düsseldorf is per ongeluk geland in Edinburgh. Reizigers dachten dat de piloten een grapje maakten toen ze zeiden dat ze bijna in de Schotse hoofdstad zouden landen, maar dat gebeurde toch. Pas na de landing ontdekten de piloten dat ze een verkeerd vluchtplan hadden gebruikt. Het was een vlucht van British Airways die werd uitgevoerd door een kleine Duitse chartermaatschappij. Het weer. Op de meeste plaatsen is het vanavond droog. De wind neemt wat af en het koelt vannacht af naar 2 tot 6 graden. Morgen in het binnenland nog een bui. Er is ook wat zon en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn niet zoveel bijzonderheden deze avondspits. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knoop Rotterpolderplein een half uur vertraging. Dan staat de vrachtwagen met pech. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Afrit AMC 10 minuten.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 En natuurlijk de vaste onderwerpen zoals er zijn het Spotlight album. En dat is deze keer het debuutalbum van King Calloway en daar hoor je natuurlijk elk uur twee nummers van. En in het tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat. Ik zei het al, heel veel country, zoals deze ook. Eh, deze man heet David Lee Murphy en dit is zijn nieuwe single No Zip Code. We live out in the country, way back off gravel road. Pick a little spot where they can't find us, no address and no zip code. I see oak trees growing in an old fence bob wire to a cedar fence post. Got a little dancing in a creek, and you sitting right there next to me long legs sun shining on them. I know it's a dream, and baby, I want it. Sitting there sipping on homemade wine. can understand dat was David Lee Murphy met een No Zip En is het nu tijd geworden voor Americana. Van het album Into the Blue ga je luisteren naar When She Cries. En dat is van Alice Wallace.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 It's warm summer nights, trying to win a prize down at the county fair. show. 10,000 light sky is on fire, dancing when they play our song. And it's the freedom I feel in the kisses you still wrapped up in your strong American love. Hastings en Just Beal. En ze noemen zichzelf Hastings Co. En dit was American Love. Is het nu tijd geworden voor wat Nederlandse country? De band heet Change of Key. Het is een Nederlands trio. Het nummer heet The Wrong Time at the Wrong Place.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 We were dreamers and paving a long road ahead. Love felt so strong and nothing stood in our way. We got married on a Sunday. Sometimes the law of progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. You got to recall that rainy day. nog Spotlight album geweest. Van het album Take This Ride uit Nederland. Maartje met Remember the Rain. Freunde is een Zwitsers-Amerikaans project. En die hebben ook nog niet zo lang geleden weer een nieuwe single uitgebracht. Dat nummer heet My Heart is a House. En daarna gaan we terug naar 1976. En dat doen we met Lou Harris van het album Elite Hotel. Ga je dan luisteren naar Together Again. My heart is a Once you're in, you won't get out. You occupy the second floor. Some time ago, I had to close the door. For whenever I pass the upper floor, I always felt worse than I felt before. Cause you living there just got me all obscure. For I recall the day you moved in, and now I have thought you'd ever return. Being just taken. guitar. Goodbye, my friend. I guess this is failure. If I classic. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads. Take me home. Tanjiro. Als je geboren wordt als Henry John Deutschendorf... kan ik me heel goed voorstellen dat je artiestennaam John Denver wordt. Dat was hem met een van zijn klassiekers Take Me Home Country Roads. Courtney Marie Andrews is een dame die folk en Americana muziek maakt. Zij maakte in 2018 een single en dat heet Kindness of Strangers. En daarna weer country van Celie Wright en Shut Up and Drive. all the small informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl Shut up and drive. You don't know what you're talking about. He's not the one. You ought to know that by now. You've got one of those hearts that keeps changing your mind. Your heart has a way making you stay, so shut up and drive. Don't look in the mirror. He might have that look in his eyes, the one that's so strong, strangles your will to survive. He's mastered the art of looking sincere. His eyes have a way of making you stay. Don't look in the mirror. what to say, turn the radio is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight-album. En dat is deze keer het debuutalbum van de zesmansformatie King Calloway. Ze hebben aan diverse talentenjachten meegedaan, maar helaas solistisch mocht het niet lukken om een carrière in de countrymuziek te krijgen. Dus gaan ze dat met z'n zessen proberen. Zoals ik al zei, hun debuutalbum heet King Calloway. Je gaat achter elkaar luisteren naar I Do en daarna World for Two. Dit is het Nashville Spotlight Album. When you go downtown, do you slow down on a Friday midnight, windows roll down. Does a song ever make you miss a green light? Do you ever wish you were still mine? Cause I do, yeah, I do. Oh, I do think about. brown girl's finger doesn't make you think just how close we were to walk down the aisle, making your mama smile. Do you think about that every album. Sometimes I think this world's too much. All the hurt, all the hate, all it takes is a human touch. It's so easy to get lost in the light. Make a change, make a choice, all the noise, we can drown it Kiss me like there's no one else for miles. Take it fast, take it slow, letting go for a little while. Heaven so close to the both of us. For the rest of the night, we can fly, we can rise above. Nashville Country Classic. uit 1952, Kitty Wells en It Wasn't God Who Made Hunky Tunk Angels. Dan is het nu tijd geworden voor Americana en wel uit Nederland. Hij is geboren in Middelburg. Zijn naam is Danny Vera en de single heet Oblivious Desire. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Was from the from the looking in.